Citydijkers met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad gedood... met een luchtaanval op de Gazastrook. De commandant zou volgens Israël een belangrijke rol hebben gespeeld... bij de productie van raketten in Gaza. Sinds vorige week vinden er over en weer aanvallen plaats... nadat een Palestijnse hongerstaker stierf. Woensdag werden vanuit de Gazastrook meer dan 460 raketten afgevuurd op Israël... Het Israëlische leger viel inmiddels meer dan 130 doelen in Gaza aan. Het zijn de zwaarste aanvallen in de afgelopen negen maanden tijd. De man die vrijdag op het spoor werd geduwd van station Belmar Arena in Amsterdam... zou kort daarvoor een minderjarige jongen hebben aangerand. Er is volgens het parool aangifte gedaan. De man zou de jongen ongevraagd hebben gezoend. Een groep jongeren ging vervolgens met de man in gesprek. Toen de man de jongen weer aanraakte, ontstond een ruzie en viel de man op het spoor. Na Transavia moet ook KLM deze zomer enkele vluchten schrappen. Het gaat om vluchten binnen Europa van KLM Cityhopper. Er zijn problemen met nieuwe toestellen die niet kunnen worden ingezet voordat die zijn opgelost. Eerder moest dochtermaatschappij Transavia vluchten schrappen, ook vanwege problemen met toestellen. Onderwijsminister Wiersma gedroeg zich ook toen hij nog Kamerlid was onaangenaam en kwetsend. Het hebben VVD-medewerkers tegen Wiersma gezegd. Hij schrijft op sociale media dat het hem spijt. Vorige maand kwam naar buiten dat onderwijsminister Wiersma op zijn ministerie regelmatig door het lint ging. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. Het weer verspreidt een bui met af en toe onweer bij een graad of 10. Vanochtend is het grijs, het blijft ook nat. Vooral in de middag valt er veel regen bij een graad of 17.